Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rechtbank hebben de eerste nabestaanden van de MH17-ramp hun verhaal gedaan. De komende tijd komen ruim 90 familieleden van slachtoffers aan het woord. Sander verloor zijn broer bij de vliegramp. Hij sprak hem nog 20 minuten voor de vlucht. Peter belde me op, 20 minuten voordat ze het toestel in zouden gaan. Mijn broer, die veel gevlogen had voor zijn werk en iedereen altijd voorhield dat een vliegtuig het veiligste vervoermiddel is, zei op sombere toon letterlijk: Sander, ik ben bang dat ik niet meer levend terugkom. Ook het gezin van zijn broer kwam om het leven. Er staan vier mensen terecht voor het neerhalen van het vliegtuig. Drie Russen en een Oekraïner. Waarschijnlijk horen zij eind volgend jaar pas hun straf. Een oproep van reizigersorganisatie Rover. Meld het als het te druk is in de trein of in de bus. De vakanties zijn voorbij en nu studenten weer naar de les mogen... wordt het op veel plekken druk. Rover heeft een meldpunt. Als het ergens uit de klauwen loopt... willen ze de vervoersbedrijven erop aanspreken. En vandaag mocht weer een nieuwe groep naar de les, de universiteitsstudenten. Het collegejaar is vandaag gestart. Deze tweedejaarsstudent leidde vandaag de nieuwelingen rond. Ze heeft zelf vorig jaar ook niet veel van de universiteit gezien. Dus het was wel even improviseren. We hebben gelukkig een heel mooi boekje gekregen waar alles in staat. En daar lezen we gewoon, hebben we van tevoren al even doorgelezen... zodat we het nu fake it till you make it gewoon vol overtuiging konden vertellen. Vorige week gingen mbo's en hbo's al open. Bij colleges mogen maximaal 75 studenten zijn en op de gangen moet je dus een mondkapje op. Het weer, het is rustig weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 9. Morgen droog en flink wat zon. Dan wordt het 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er staat zo'n 40 kilometer file in de regio. Files met flinke vertraging staan er op de A4 naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofaansveen 10 kilometer na een ongeluk. De vertraging is een half uur. Op de A7 richting Hoorn staat tussen Purmerend Noord en Avanhoorn 3 kilometer. Dat kost je zo'n 10 minuten extra. En op de N246 richting Westgrafdijk.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 zomer. ZFM. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two.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 De Franse acteur Jean-Paul Belmondo is overleden. Hij speelde in de jaren 60, 70 en 80 vaak in comedies en avonturenfilms... waarin hij meestal zelf zijn stuntwerk deed. Jean-Paul Belmondo was 88 jaar. Martin R. uit Os, ook wel bekend als de Godfather van Os... is veroordeeld tot 16 jaar cel voor het leiden van een criminele organisatie. 13 medeverdachten, bijna allemaal familieleden... kregen straffen van enkele maanden tot 10 jaar cel. Het weer, de bewolking neemt toe. In het noorden kan wat regen vallen. Morgen flinke periode met zon en 23 tot 27 graden. 713 Through the 281, yeah, I'm riding Why they on me? Why they on me? I'm flying Sipping low-key I'm sipping low-key in Onyx Find a rider When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I text kick game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah We at the top floor Right there off Doheny Yeah no, I can't fuck with y'all.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 I get those goosebumps every time not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat.